7 Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Nederlands elftal heeft zijn eerste overwinning in de pocket. Het was wel nog even nagelbijten tot het eind. Oranje stond 2-0 voor. Bij Ja! Oekraïne overrompeld. Oh! Dulfjes, en die gaat er binnen. Het wordt een schieten. Ja, hij heeft zijn goal. 2-0 Wout Weghorst. Het is 2 ja, maar toen werd het ineens toch nog heel spannend, want Oekraïne maakte er ook twee. Eerst Jarmolenko, dan Jaremchuk. En dat betekent dat Nederland gewoon eh, nog 10 eh, minuten uitermate op zoek moet naar een, een derde treffer. Ja, maar eind goed al goed. Denzel Dumfries werd de man van de wedstrijd. Hij maakte het winnende doelpunt. Deze oranje fans hadden in de Johan Cruijff Arena een topavond. Super blij. Het was wel spannend, hè? Het was super spannend, ja. En, 2-0 eh, voor. Denk je, nou, dat is binnen. Dat is binnen. En dan toch, ik zei het al tegen, tegen mijn vriend, van eh, ik ben niet blij voordat het afgelopen is. Ja, leuk. Ja, het was leuk. De punten zijn binnen. was de bloedspannend, toch? Ja, nou, spannend vond ik het niet heel erg, maar... 2-0 voor en dan? Makkie, appeltje toch? Vond u dat? Ja, ja, zeker. zeker. Kampioenen. Donderdagavond moet Oranje weer aan de bak. Dan spelen ze tegen Oostenrijk. En er is weer een nieuw hoofdstuk in de toeslagenaffaire. RTL Nieuws en Trouw zijn erachter gekomen dat het ministerie van Financiën expres een belangrijk document heeft kwijtgemaakt. Daar stond veel kritiek op de Belastingdienst en werd gewaarschuwd dat gedupeerde ouders gecompenseerd moesten worden. Het ministerie zei eerst dat ze niks wisten over het expres kwijtmaken van de memo, maar nu is er dus toch bewijs opgedoken. De SP en PvdA zijn er woedend over en willen zo snel mogelijk meer weten. Het was een onrustig nachtje voor bewoners van een flatgebouw in Rotterdam. Meerdere etages moesten worden geëvacueerd omdat er brand was op de tiende verdieping. Drie mensen raakten gewond, twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur is inmiddels geblust en iedereen kon ook weer zijn eigen bedje in. Het weer nog, opnieuw veel zon en zomerse temperaturen vandaag.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 We juichen ja, want Nederland is door. Ja, wij gaan ervoor. Samen voor de buis. De spanning is om te snijden, maar we gaan er nog lang niet uit. Ik ben mijn stuk tv, dus alle drankjes staan ik koud. Dit is waar Nederland van houdt. Ja, Ja, wij gaan het halen, we worden kampioen. We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia. We houden van het voetbal, we gaan het tegenaan. En legioen, het laat de leeuw niet in zijn hempie staan.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 Oranje won gisteravond de eerste EK-wedstrijd van Oekraïne met 3-2. Door de coronacrisis hebben meer Nederlanders geldzorgen. En die stress kan leiden tot een nieuwe gezondheidscrisis... waarschuwen medewerkers van Wijzer in Geldzaken. Een project van het ministerie van Financiën. Vanaf vandaag rijden de NS-treinen weer met dezelfde dienstregeling als voor het begin van de coronacrisis. De directeur noemt het een belangrijk moment, omdat daarmee een einde komt aan een zware periode voor personeel en reizigers. Het weer, veel zon, vanuit het noorden wat wolken, bij 24 tot 29 graden. ZFM Zandvoort. Zandvoort. Let it go, stop.